In Zwolle bijvoorbeeld deed burgemeester Henk-Jan Meijer dat... vlak na middernacht in een studentenkroeg. De bedoeling van de actie in Zwolle was om meer jongeren naar de stembus te krijgen. Ook in Den Haag en Castricum kon al vanaf middernacht worden gestemd. In Castricum was dat op het station dat voor de gelegenheid de hele nacht open bleef. Facebook voelt zich bedrogen door het bedrijf Cambridge Analytica... dat de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers wist te bemachtigen... en die gebruikte voor de presidentscampagne van Donald Trump. In een verklaring zegt het bedrijf boos te zijn en er alles aan te doen... om gegevens van Facebook-gebruikers veilig te stellen en te beschermen. De politie in de Amerikaanse stad Austin heeft een pakketje onderschept waarin een bom zat. Het explosief was nog niet ontploft en is door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Het pakje lag in een distributiecentrum van couriersbedrijf FedEx. Austin wordt al weken geteisterd door een bommenlegger die op verschillende plekken in de stad explosieven heeft laten afgaan. Twee mensen zijn daardoor door het leven, om het leven gekomen, vier mensen raakten gewond. Op het Filipijnse eiland Mindoro zijn 19 doden gevallen bij een busongeluk. 17 mensen raakten gewond. De bus raakte nachts van de weg af en kwam in een 15 meter diep ravijn terecht. Volgens de politie is het ongeluk mogelijk veroorzaakt door een technisch probleem... waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. De chauffeur kwam ook om het leven. Het weer, in het oosten nog kans op mist. Het kan ook nog glad zijn. Verder zon en wolken en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt 7 graden. Morgen regen en ook een graad of 7. Vrijdag en zaterdag blijft het droog. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is nog niet al te druk op de wegen in de Randstad, maar wel al viel op de A10 Noord tussen Durgerdam en Landsmeer. 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins, Alexander en Moordrecht.